Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Braziliaanse parlement heeft voor een afzettingsprocedure gestemd tegen president Rousseff. Na een urenlange stemming is een tweederde meerderheid behaald die nodig is om zo'n procedure te beginnen. Rousseff ligt al tijden onder vuur, onder meer omdat ze zou hebben gerommeld met de begroting om tekorten te verdoezelen. Steeds meer verdachten krijgen een schadevergoeding omdat ze onterecht hebben vastgezeten of onnodig kosten hebben gemaakt, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kregen ruim 17.500 ex-verdachten zo'n vergoeding. Dat zijn er ruim 3.000 meer dan in 2014. In totaal werd vorig jaar een bedrag van bijna 28 miljoen euro uitgekeerd. In Eemuiden heeft een grote brand gewoed in een sportschool en een café dat ernaast ligt. De brand brak even voor twee uur uit in de sportschool en sloeg over naar het café. Daar waren op dat moment ongeveer 30 mensen binnen. Een van hen raakte zwaar gewond en is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De rest kon op tijd wegkomen. De prijs van ruwe olie is ruim 5% gedaald bij het openen van de beurs in Azië. De daling komt na een mislukt overleg tussen een aantal van de grootste olieproducerende landen. Onder meer Saoedi-Arabië en Rusland konden het niet eens worden over een maximum aantal vaten olie dat per dag mag worden opgepompt. Na de aardbeving in Ecuador zijn ongeveer 100 gedetineerden ontsnapt uit een gevangenis. Zo'n 30 gevangenen zijn kort daarna weer gepakt. Sommigen zijn vrijwillig weer teruggekomen. Of de groep kon ontsnappen doordat de gevangenis voor een deel was ingestort... of dat het beveiligingssysteem niet goed meer werkte, is niet duidelijk. Bij de aardbeving voor de kust van Ecuador zijn zeker 272 mensen omgekomen. Het weer na een koude nacht met op veel plekken vorst aan de grond wordt het 10 tot 13 graden. De dag begint zonnig, maar in de loop van de dag vanuit het noorden meer bewolking. Het blijft wel droog.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 Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. No set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, fantasia. jazz and hip hop. Dripping in your dome, it's his own and bop. Funk confusion, a flyer losing. Keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes found. but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat.